miljoenen mensen tegen hem gedemonstreerd... Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen de straat zijn opgegaan. In tientallen steden is gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar in totaal viel er bij rellen toch vier doden. De grootste betoging was in Cairo, waar een half miljoen mensen naar het Tahrirplein kwamen. Daar wordt nu nog steeds gedemonstreerd. De sfeer werd aan het eind van de avond grimmig. In een buitenwijk van Cairo werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap van Morsi aangevallen door betogers die met brandbommen en stenen gooiden. Het gratis popfestival Parkpop heeft 250.000 bezoekers getrokken. Zo'n 100.000 meer dan vorig jaar. organisatie spreekt van een mooi aantal voor zo'n mooie dag. Vorig jaar viel het muziekfeest in het water. Bezoekers konden kijken naar optredens van onder andere Bob Geldof, Sinead O'Connor en Golden Earring voerman Barry Hay. Parkpop werd voor de 33ste keer gehouden in het Haagse Zuiderpark. Het evenement is zonder incidenten verlopen. Kroatië is vanaf vandaag lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat op gegaan om de toetreding te vieren. Kroatië is het 28ste lid van de EU en het eerste land dat toetreedt sinds 2007. Het land verklaarde zich 22 jaar geleden onafhankelijk van Joegoslavië, wat leidde tot een bloedige burgeroorlog. Het enthousiasme over de toetreding tot de EU is de afgelopen jaren wel minder geworden door de financiële crisis. Kroatië zit al jaren in een recessie en de kans bestaat dat het land direct onder curatelen komt te staan van de Europese Commissie voor de hoge uitgaven. Het weer, vannacht kan in het noorden een bui vallen. Temperatuur daalt tot zo'n 13 graden.